Clemens Peters met het NOS-journaal. Op het terrein van Paleis Soesdijk geen sporen of aanwijzingen... dat de 49-jarige Takens door een misdrijf om het leven is gekomen. De chef-kok raakte eind oktober vermist. Zijn auto werd al eerder teruggevonden op een parkeerterrein in de bossen bij Baren. In de nieuwe Oostenrijkse regeringscoalitie krijgt de rechtspopulistische FPE enkele zware posten. Het gaat om binnenlandse zaken, buitenlandse zaken en defensie. Sebastian Kurz, de 31-jarige leider van de conservatieve EVP, wordt bondskanselier. Hij is nu nog minister van Buitenlandse Zaken. Gisteren bereikten de partijen na zeven weken onderhandelen een akkoord. Waarschijnlijk wordt volgende week de nieuwe ministersploeg in Oostenrijk beëdigd. De auto via Pont over de Maas bij het Brabantse Lid is vanochtend korte tijd op drift geraakt. Na vertrek vanuit Alphen in Gelderland schoot de kabel los. De pont dreef naar schatting 10 minuten stuurloos rond... voordat de stuurman de pont weer onder controle wist te krijgen. Aan boord waren zeven opvarenden en zij zijn door de brandweer naar de kant gebracht. Rijkswaterstaat schrijft steeds vaker boetes uit voor het negeren van een rood kruis boven de weg of ongeoorloofd stilstaan op de vluchtstrook. In 2015 deelden weginspecteurs zo'n 400 bekeuringen uit. De eerste 10 maanden van dit jaar waren het er al meer dan 900. Sinds een paar jaar mogen enkele tientallen weginspecteurs van Rijkswaterstaat boetes geven. Verreweg de meeste bekeuringen waren voor doorrijden bij een rood kruis dat een afgesloten rijstrook aangeeft. De boete daarvoor bedraagt 230 euro. Het weer. Af en toe schijnt de zon, maar er vallen ook enkele buien. En het is ongeveer 5 graden. Later vanavond en vannacht kan korte tijd sneeuw blijven liggen. Morgen op veel plaatsen droog. De zon schijnt af en toe. En bij, dan wordt het zo'n 5 graden. Tegen de avond gaat het regenen. Dit was het NLV. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad ben je vooral tijd kwijt met de file op de A9 Alkmaar-Amstelveen. Tussen de knopen Beverwijk en het Rotterpolderplein een uur langzaam rijden en stilstaan. Twee rijstoken zijn dicht vanwege de spoedreparatie. Rij voorlopig maar om via Zaandam. Door de file op de A9 staat het ook vast op de A22 vanuit Beverwijk.